Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De jongen die zei dat hij vijf jaar in een Duits bos heeft geleefd is een vermiste Nederlander, Robin van Helsum. Schoolgenoten hebben hem erkend van foto's die de politie van Berlijn gisteren publiceerde. Tegen NOS op 3 zei een oud huisgenoot dat hij 100% zeker is dat het Robin is. Volgens hem had hij persoonlijke problemen en wilde hij een nieuw leven beginnen. De bosjongen meldde zich afgelopen september bij de autoriteiten in de Duitse hoofdstad. Hij vertelde dat hij samen met zijn vader jarenlang in een bos had gewoond na de dood van zijn moeder. De politie is tien maanden op zoek geweest naar zijn identiteit. In Leeuwarden is een medewerker van een zogeheten goudwisselbus neergeschoten. De man is door meerdere kogels in de rug geraakt. Het is onduidelijk wat het motief is. Volgens lokale media zou het om een overval gaan. De dader is gevlucht en is nog niet gepakt. De politie heeft onder meer een helikopter ingezet bij de zoekactie. In België zijn 19 mensen besmet met de EHEC-bacterie. Ze hebben vermoedelijk allemaal filet Amerikaan gegeten. Er liggen nog drie mensen in het ziekenhuis. Het Belgisch Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen zegt dat het om een andere, minder gevaarlijke EHEC-variant gaat dan die van de grootuitbraak vorig jaar. Toen kwamen 52 mensen om het leven. De Burmeese oppositieleider Aung San Suu Kyi is tijdens een persconferentie in Bern onwel geworden. Ze moest overgeven en werd daarna snel weggeleid. Suu Kyi had al eerder gezegd dat ze zich uitgeput voelde na haar reis vanuit Birma. Suu Kyi is voor het eerst in 24 jaar in Europa. Ze stond in Burma vele jaren onder huisarrest. Een rechter in Amerika heeft zakenman Alan Stanford veroordeeld tot 110 jaar cel voor grootscheepse fraude. Hij heeft investeerders met een soort piramidespel bij elkaar 7 miljard dollar afhandig gemaakt. Het piramidespel van Stanford zou 20 jaar hebben gefunctioneerd. Hij dupeerde duizenden investeerders door hun geld door te sluizen naar zijn eigen bankrekening. Dan nog het weer vannacht bewolkt en hier en daar regen. Morgen in de loop van de dag buien met kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS. Je weet niet wat je hoort, zie je het al. the house. See, it'll never be the same. what I'm saying, my mind frame never changed. See, you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energy these mixed and begin to multiply.